Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er een vaccinatiepaspoort of niet? ChristenUnie-leider Segers staat niet echt te springen om zo'n bewijs... waarop zou komen te staan of je al een coronaprik hebt gehad. Hij wil dat je met een negatief testbewijs ook gewoon naar een theater of een festival mag. Wat je ziet is dat dat vaccinatiebewijs dat dat, nu, dat, dat er nu zoveel nadruk krijgt. Nou, als dat het ticket wordt, ja, dan ga je heel veel mensen... die nogmaals om wat voor reden ook daar bezwaar tegen hebben... al ieder bezwaar tegen vaccinatie, ja, die zet je dan opzij. zijn. ik vind dat vaccinatie altijd een vrijwillige keuze moet zijn... en dat je mensen zoveel mogelijk informatie moet bieden. Maar vervolgens moet het echt wel een vrijwillige keuze blijven. Steeds meer landen zien zo'n vaccinatiepaspoort wel zitten. In Nederland is er nog geen knoop over doorgehakt. Er zijn vorige week iets meer dan 6000 avondklokboetes uitgedeeld. Het ging onder meer om bijna 300 boetes voor mensen die in te grote groepen bij elkaar waren. Ook beëindigde de politie afgelopen weekend 60 illegale feestjes. De jeugdraad van de Voetbalbond wil dat kinderen weer gewoon een wedstrijd kunnen spelen tegen clubs in de buurt. Het gaat dan om verenigingen waar je op de fiets naartoe kunt. Zo wordt er niet te veel gereisd en hebben kinderen toch weer wat leuks om naar uit te kijken. De jongeren uit de jeugdraad van de KNVB gaan er vanmiddag over praten met politici. Goed nieuws voor de bewoners van een flat in Rotterdam. Sinds gisteravond waren de liften in het gebouw kapot. Dat is wel vervelend als je even een vuilniszak buiten moet zetten of de hond moet uitlaten. De toren heeft 34 verdiepingen. Ik woon op de 26e, dus ik mag wel eventjes. Ik sport elke dag anderhalf uur. Dus ja, mijn conditie is natuurlijk top. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen hier in de flat. Er wonen ook veel oudere mensen en die moeten nu dus, nu dus met de trap. Maar dat valt ook niet mee, merkte deze verslaggever van Rijnmond. Die wilde met de bewoner de trap op, maar toen ze de deur wilden openen gebeurde er dit. Oh ja, oh, die hendel die is... Oeh, nee! Oh, nou de hendel is er nu helemaal vanaf. Ja. Ik trek nu gewoon de deurknop eraf. Ja, ja, ja. Nu hebben we een uitdaging. Nou, inmiddels is alles gelukkig gerepareerd. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt. Het is een graad of 7. En in de loop van de dag kan er ook regen vallen. Morgen wordt het weer droog. Breekt soms de zon door en wordt het 7 of 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen redelijk goed door.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 dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Het kabinet werkt aan een bewijs van niet-besmettelijkheid. Iedereen die is gevaccineerd tegen corona, zich heeft laten testen... of immuun is door een recente besmetting... zou met zo'n bewijs via een app op de telefoon... naar een concert, festival of bioscoop kunnen. In België is geschokt gereageerd op de dood van een 42-jarige Vlaming... die mogelijk het slachtoffer is geworden van homohaat. Zijn lichaam werd gevonden in een park bij Antwerpen. De Belgische justitie meldt dat er inmiddels enkele verdachten zijn opgepakt. En voor de derde keer in een half jaar tijd zijn in Den Burg op Tessel ramen vernield van de woning van een CDA-gemeenteraadslid. De dader is vastgelegd op een beveiligingscamera. Het motief is volgens het raadslid volstrekt onduidelijk. Het weer nog, bewolkt maar droog. Later gaat het vanuit het noordwesten regenen. Het is vandaag zo'n 7 graden. dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me, silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future, so just hold on like Shake your body down to the ground.